Jeroen van Kam met het NOS Journaal. De Syrische Nationale Coalitie praat niet langer mee over een vredesregeling. De grootste oppositiegroepering in het land boycott het overleg uit woede over de luchtaanvallen die Rusland sinds kort uitvoert. Rusland bestookt net als westerse landen doelen van IS in Syrië, maar weigert daarbij gezamenlijk op te trekken. Bovendien hebben de Russen het als bondgenoten van Assad ook gemunt op andere tegenstanders van het Syrische bewind. Burgemeester Van Zanen verwacht dat er nog meer aanhoudingen zullen volgen... na het bekijken van de beelden van de opstootjes vanmiddag in Utrecht. Bij een demonstratie van de anti-islamitische organisatie Pegida... werden tien mensen gearresteerd. Rond de betoging in het centrum van de stad braken gevechten uit... toen tegendemonstranten Pegida-aanhangers uitmaakten voor nazi's. Volgens Van Zanen zijn daarbij rake klappen gevallen... maar of ook mensen gewond zijn geraakt kon hij niet zeggen. Pegida kondigde aan binnenkort terug te keren naar Utrecht. Bij een bombardement in Irak zijn op een bijeenkomst van IS-commandanten meerdere doden gevallen, maar IS-leider Abu Bakr al-Baghdadi is daar volgens bronnen in een ziekenhuis niet bij. De Iraakse luchtmacht meldde vanmiddag dat een konvooi met de leider onder vuur was genomen. Baghdadi is de hoogste leider van het kalifaat dat IS heeft uitgeroepen in Irak en Syrië. In april werd gemeld dat hij zwaar gewond was geraakt of mogelijk was gedood bij een Amerikaans bombardement, maar later bleek uit geluidsopname dat hij nog leefde. In een dorpje in Bretagne zijn honderden witte kruisen neergezet... om stil te staan bij het hoge aantal zelfmoorden onder boeren in Frankrijk. Twee jaar geleden bleek uit een onderzoek dat om de dag... een Franse boer een eind aan zijn leven maakt. Tussen 2007 en 2009 waren het er zo'n 500. Volgens de organisatie die de kruisen plaatste... heeft het hoge aantal zelfmoorden te maken met dalende prijzen... voor producten als melk en varkensvlees. De beslissing van de Europese Unie om een einde te maken aan de melkquota... heeft de situatie alleen maar verergerd, zegt de organisatie. Het weer, vanavond en vannacht blijft het helder en plaatselijk kan het licht vriezen. Morgen periode met zon en een graad of 10. Dit was het ZFM Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Johnson Hokka van de ANWB.